7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Tientallen mensen worden extra beveiligd na de moord op advocaat Dirk Wiersum. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om 20 tot 30 mensen... onder wie rechters en officieren van justitie... die betrokken zijn bij het proces tegen Ridouan Taghi. Bij sommigen is een camera neergezet. Bij anderen surveilleert de politie vaker in de straat. Enkele krijgen 24 uur persoonsbeveiliging. Het is onduidelijk hoe lang de extra beveiliging blijft. Zorgverzekeraar DSW verhoogt volgend jaar de premie van de basisverzekering met 6 euro tot 118 euro per maand. De hogere premie is volgens DSW nodig omdat de kosten stijgen, onder meer door een forse stijging van het gebruik van dure geneesmiddelen. DSW verwacht dat andere zorgverzekeraars met hun premiestijging meer in de buurt zullen zitten van de door het kabinet voorspelde 3 euro. De Nederlandse tak van reisorganisatie Thomas Cook, waaronder ook Neckerman Reizen... heeft voor vandaag alle vertrekkende vluchten geschrapt... vanwege het faillissement van het Britse moederbedrijf. Het bedrijf zegt dat het niet mogelijk is om de geboekte reizen te blijven uitvoeren. Klanten die nu op vakantie zijn... hoeven zich volgens Thomas Cook geen zorgen te maken over de terugreis. De gemeente Rotterdam is te overmoedig bij het uitvoeren van plannen... en onderschat risico's te vaak. Die conclusie trekt de Rekenkamer Rotterdam na het analyseren van tientallen eigen onderzoeken. Een van de problemen is slechte communicatie. Als meerdere afdelingen van de gemeente samen iets moeten regelen... praten ze vaak niet met elkaar. Ook Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zeggen nu dat Iran verantwoordelijk is voor de aanvallen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië van anderhalve week geleden. Eerder wezen de VS en Saoedi-Arabië al naar Iran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif ontkent opnieuw dat Iran betrokken was bij de aanval. Als dat wel zo was, was er volgens Sarif van de raffinaderij niets overgebleven. Het weer opklaringen, in het westen een enkele bui.